uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. VVD-fractievoorzitter Zelstra heeft een kogelbrief ontvangen. Hij zegt dat hij bedreigd wordt vanwege zijn standpunten in de vluchtelingencrisis. Ik wijk niet voor gekken die mij kogelbrieven sturen, zei Zelstra na vragen over het verharde politieke klimaat sinds de grote toestroom van vluchtelingen. Vannacht werd in Wormerland de auto van een raadslid in brand gestoken. En die brandstichting heeft mogelijk te maken met de komst van vluchtelingen naar die gemeente. Vanavond is er een bijeenkomst in Wormerland en die gaat gewoon door. Een bijeenkomst in Harlingen wordt uitgesteld omdat leden van de Nederlandse Volksunie hadden gezegd dat ze komen. Volgens de burgemeester van Harlingen is een gewoon gesprek met bewoners niet mogelijk als er NVU-leden bij zijn. De helft van de mensen in de noodopvang van het leger des Heils zou eigenlijk in de reguliere zorg moeten zitten. Volgens de organisatie zou die groep een psychiatrische behandeling moeten krijgen en beschermd moeten wonen. het onderzoek van het leger des Heils blijkt dat ruim de helft van de bezoekers van de dagopvang agressief is. De politie heeft in de Amerikaanse staat South Carolina duizenden vuurwapens gevonden in een huis. De wapens zouden grotendeels gestolen zijn. De 51-jarige bewoner van het huis is opgepakt. De sheriff zei dat je onmogelijk door het huis kon lopen omdat er overal wapens lagen. merendeel van de wapens waren jachtgeweren die vaak nog nooit waren gebruikt. De politie denkt dat de man een obsessieve verzamelaar was en geen slechte intenties had. Twee Franse piloten die twintig jaar de cel in moeten in de Dominicaanse Republiek zijn gevlucht naar Frankrijk. De twee waren veroordeeld voor drugsmokkel, maar zaten nog niet in de cel omdat ze in hoger beroep waren gegaan. De Franse piloten werden in 2013 gearresteerd omdat er in hun toestel 26 koffers met cocaïne waren gevonden. Ze hebben altijd gezegd dat ze niets met de drugs te maken hebben. Het weer vanavond en vannacht in het noorden helder en kans op mist. Morgen overwegend bewolkt en soms wat regen. In het noorden eerst nog af en toe zon. En het wordt 12 tot 17 graden. Dit is DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het nog langzaam rijden op de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost 6 kilometer. De rechte reishok is dicht, staat een vrachtwagen stil.